Rotterdam in Lutjebroekenbrug betaal je straks een knaakje voor wat frisse lucht. Maar ik heb mijn halen want straks gaat het niet meer. Gisteren liep ik in de Polonaise mee. En dat hossen duurde wel een uur of twee. Want de serum er was door dolle heen. Op het laatst zong iedereen. in Amsterdam, in Rotterdam, in luchtje, broek en vlucht. Betaal je straks een knaakje voor de wat frisse lucht. Mag ik even ademhalen, voor straks gaat het niet meer. Laatst stond ik in een hele volle trim. Vallen kon je niet, want iedereen zat klem. Toen kwam er een dame bij voor 100 kilo zwart. En ik zei, leef tot haar. Mag ik even halen, want straks gaat het niet meer. Mag ik even halen, mijn hele lijf doet zeer. In Amsterdam, in Rotterdam, in broek en Vught betaal je straks een knaakje voor wat frisse lucht. Maar ik heb de aarde halen. Nu allemaal uit de plekken. Mezelf, die warm halen. Want straks gaat het misschien niet meer. halen, mijn hele lijf doet In Amsterdam, in Rotterdam, in Lutjebroek en Vught. Betaal je straks een knap voor het frisse lucht. de pijp, het gaat, dan is mijn laatste zucht. Geef mij mijn